hebben het eh, gewelddadige stuk gehad. We gaan nu over naar eh, de liefde natuurlijk. met jouw gezicht. Je sporen spreken van bloem en dood. Terwijl je lippen, je lippen zwellen. Zwellen van bloed en rood. jou je voeten uiteen. Om enkel strak, gespannen het vocht op je kuiten. die engel. Engel. Nog eentje, nog eentje.